Goedemorgen, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russen hebben een kerncentrale in Oekraïne met opzet aangevallen. Dat zegt de Britse buitenlandminister. Vannacht schoten Russische militairen op de centrale. Er brak brand uit en ze hebben de kerncentrale veroverd. Experts en wereldleiders vinden het heel erg dat er een aanval op een kerncentrale was kan geen toeval zijn, zeggen de Britten. The fact that the Russians kept bombarding it after um, there was the fire and the Ukrainian emergency rescue team were trying to get to that uh, makes it doubly reprehensible. De buitenlandministers in Europa overleggen zo meteen weer in Brussel. Mensen die nog niet zo lang hun rijbewijs hebben maken steeds vaker ernstige ongelukken. Dat zegt het programma 1 Vandaag. De eerste jaren van je rijbewijs krijg je bij gevaarlijk of roekeloos rijden een strafpunt. Het aantal strafpunten dat is uitgedeeld is de afgelopen jaren verdubbeld. Het OM maakt zich zorgen en denkt dat jonge bestuurders zich te snel laten afleiden tijdens het rijden, bijvoorbeeld door hun telefoon. In Arnhem moesten vannacht meerdere mensen hun huis uit vanwege een grote brand in een restaurant. Volgens de brandweer was de wasdroger in het restaurant in brand gevlogen. De rook zorgde voor heel wat overlast in de huizen erboven. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade. Nog even terug naar de oorlog in Oekraïne. Er zijn inmiddels al heel veel inzamelingsacties voor afgetrapt. Loodsen liggen vol met kleding, speelgoed en dekens. En in Noordwijk zamelt een groep artsen medicijnen in. Ik eh, begreep van mijn collega's eh, artsen in Oekraïne... dat er grote behoefte is aan medicatie en medische hulpmiddelen. We hebben hier longmedicatie, eh, pijnstilling, prednison... medicatie voor de allergie, voor suikerziekte, al binnen. De medicijnen worden in vrachtwagens gestopt. Die rijden naar Oekraïne en worden over het hele land verspreid. Het weer dan nog. Een stralende dag wordt het. Blijft droog, zonnig en ongeveer 11 graden. Het weekend is ook zonnig, dan rond de 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen prima door. Wel twee files nu op de provinciale weg de N9, Den Helder-Alkmaar... tussen afrit Egmond en Heilo 2 kilometer. Bijna een kwartier vertraging, dat komt door een auto met pech... En op de N201 Uithoorn richting Hilversum... tussen de afwit Nederhorst en Berg en Hilversum 2 kilometer... met zo'n 10 minuten oponthoud.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 Zodat iedereen kans heeft op een fijn en betaalbaar huis. In het hele dorp gaat dit gebeuren. Bij Strijder, bij de entree en in Noord, het Curedex. Precies, eerlijke kansen voor iedereen. Zo zien wij de toekomst van ons dorp.